Later werd ook hier en daar vuurwerk naar de politie gegooid. De ME kwam in actie in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Meerdere mensen zijn aangehouden en in Amsterdam en Den Haag is een noodbevel afgekondigd. Ook na eerdere wedstrijden van Marokko liep het uit de hand. In Brussel werden agenten door feestvierders bekogeld met stenen en vuurwerk. De politie greep in met onder meer traangas. Marokko won de wedstrijd van Portugal met 1-0. De Duitse bondskanselier Scholz wil toch weer met de Russische president Poetin bellen... ondanks eerdere teleurstellende ervaringen. Scholz zei dat hij het totaal niet eens is met Poetin... maar dat er geen oplossing komt als er niet wordt gepraat. De bondskanselier heeft sinds het begin van de invasie in Oekraïne geregeld gebeld met Poetin. Het laatste gesprek was begin deze maand. Toen maakten de twee elkaar verwijten. Scholz zei wel dat de gesprekken met Poetin altijd netjes verlopen. Op het Britse kanaaleiland Jersey zijn de afgelopen nacht zeker drie doden gevallen bij een explosie in een appartementencomplex. Er worden ook nog zo'n tien mensen vermist. Het gebouw met drie verdiepingen stortte in door de ontploffing. De oorzaak is nog niet bekend. De Wereldvoetbalbond FIFA komt met een onderzoek naar de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië gisteravond, waarin veel incidenten waren. De scheidsrechter deelde 16 kaarten uit. Bij Nederland en Argentinië wordt gekeken of spelers en coaches zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. Daarnaast wordt bij de Argentijnen gekeken of ze zich wel hebben gehouden aan de regels rond orde en veiligheid. Het weer. Vooral in het noorden en westen kans op wat winterse buien. In de nacht lokaal mist bij een paar graden vorst. Morgen opnieuw grijs en koud met plaatselijk in sneeuwbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort betekent het eerste uurtje het beste van dance, R&B, een beetje pop toch? Laatste shownieuws, de party update en natuurlijk de 10 beste plaat van de dansgroep. Dan is het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global Housewives. Straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de klussen uit Italië met DJ Kelly. En als opening horen we Crazy Pizza met My Lips, The House of Prayer Pride Edit.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 Gets a little messy in heaven. Barefoot on the pavement. He was never complacent. Held his ground for the town and the statement. Leader never backs out of the arrangement. Speaks out to the whole crowd when he saves them. But he was the one that needed saving. Now he's low key crushed on the inside. He gave his all and now he's breaking. You can see it in his eyes. I heard Jesus did cocaine on a night we get forgiven for our sins, fuck it. Fuck and if they don't party in heaven, I reckon hell could be lit. For up with Smarties, Charlie K, everything else that's a sin. we'll have it last forever in this place, your health in at risk. What's the fun in being good? I'm causing trouble, double bubble, buzzing in the rave with nothing but my shades on and my coming by the speakers, fucking loving life. Ah, we live in Seslium. That feeling is the best, you know, when you're all coming up and coming and coming and coming up. With your arm around a stranger and for the night, you're both in love. On a bus, off your nut, waffling on a heart to heart. Spewing all your darkest secrets like you couldn't give a fuck. If you wake up, you'll regret and start deleting every message. Lay in bed all dead and sweating, so we never wanna sleep. Never. We live in Cecilium. Welcome. There's nowhere I would rather be. I heard Jesus did cocaine on a night Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. Dance Fort FM. Goodbye was het samen met Betty Lavette. Begin dit jaar opnieuw opgenomen. Het was de Ellie en eh, Fur remix. En daarvoor hoorden we Van B, Godard en Arnie. Het Messi in Heaven. Ja, een beetje, uh, ja... Beetje vage plaat, moet ik zeggen. Een beetje drum en bass stijl. Maar eh, ja, het heeft iets, Rustig, snel. Ik hoor hem elf erg vaak voorbij komen bij eh, One World Radio. Dan wordt hij eigenlijk eh, bijna helemaal grijs gedraaid. Dus ik denk van, nou, dan moeten wij hem ook gewoon draaien. Het werd hem te veel. Na jaren draaien en tot twee keer toe uitgeroepen zijn als beste DJ van de wereld... kapte Hardwell er in 2018 mee. Had er geen zin meer in, hij was er klaar mee. En dat was voor onbepaalde tijd. Dit weekend, afgelopen weekend hebben we het erover. Keerde Hardwell terug. Hij stond vorige week samen met zijn comeback tour Rebels Never Die in de Ziggo waar hij vier jaar geleden zijn laatste optreden gaf. Hallo wereld, Steve Hartwell, of eh, Robert van der Corput, zoals hij eigenlijk heet. In de zomer van 2018 op Facebook is ik klein ben, dromen van het leven dat ik nu leid. Een leven gevuld met muziek, mensen en de vrijheid om mezelf te laten zien. Hartwell is op dat moment al twee keer door eh, DJ Mac uitgeroepen tot werelds eh, beste DJ en uh, toerde twee maanden de wereld rond. En werd bekend met het nummer 076, dat hij met uh, Chesto uitbracht en scoorde een hit met uh, zangeres Ma met Perfect World. Het was zijn droomleven, maar het bleek ook heel erg zwaar. Hardwell zegt in een Facebook-statement dat hij het gevoel heeft drie keer sneller op te groeien dan normaal. Ik heb mezelf steeds beter leren kennen en realiseerde plots dat ik nog zoveel wil delen met mijn familie en vrienden. Maar door Hardwell te zijn heb ik er energie, liefde, creativiteit en aandacht niet meer voor. Nee, want ja, als je de wereld rondreist en in een vliegtuig slaapt, en ja, dan heb je weinig tijd. Je hebt het aan een visie gezien, je hebt er een dagen gemaakt wat hij gewoon niet meer trok. Dus maar Hardwell is gelukkig weer helemaal terug. En je hebt het waarschijnlijk voorbij horen komen. Het Frans-Nederlandse liedje La Dada, Bondièrement. Van nieuwkomen Cloud op Spotify is momenteel zelfs de eh, best en meest beluisterde plaat van het land. De 90-jarige artiest wordt door zijn uh, debuutsingle met Stromae vergeleken. Dus uh, ja, hij is erg trots dat hij natuurlijk daarmee vergeleken wordt. Een super groot compliment. En ja, aangezien het zijn debuut is, snapt hij wel een beetje dat, het, dat er gelijkenissen zijn met Stromae. Door de Franse woorden en de attitude van het nummer snap ik wel dat mensen de Stromae-vibes van krijgen. Dus eh, we gaan meer van hem horen. Dus, eh, hè? dus eh, hij is niet helemaal nieuw in het, in het muziekleventje. Hij is op 15-jarige leeftijd deed hij mee aan The Voice Kids. Hij zong toen in de, in de, in de tijd toen de nummer van Stromae. En hij komt er tot de battle rollers, maar moest toen het veld ruimen. En ja, nu hè, gaat het goed, hè? Dus we zijn benieuwd wat, wat de toekomst gaat brengen voor, voor Cloud. Het nieuwe Stromae. Dat, met het liedje La Dada. En ABC, die zegt weekend A Very Backstreet Holiday. Een special eh, kerstprogramma van de Backstreet Boys niet meer uit. De Amerikaanse zender heeft daartoe besloten dat Nick Carter werd beschuldigd van het seksueel mishandelen van een destijds 17-jarig meisje. Dat was in 2001, hè. Carter was toen zelf 20 eh, jaar oud. Het zou op 14 eh, december uitgezonden worden. En verschillende Amerikaanse media melden dat ABC daarvan afziet. Carter had de kerstspecial samen met de andere Backstreet Boys. En opgenomen en ze treden met een aantal van hun hits treden ze op. Maar ja, het is niet het gaat niet door, hè? Ja, het is de laatste tijd eh, een beetje drama met eh, beschuldigingen. En eh, ja, of het waar is of niet, ja, je weet het niet, hè? Maar het, het is een beetje hopeloos allemaal. Maar in ieder geval, leuke dingen. Muziek, onderweg zometeen Doug Willis. Het Music Speaks Louder Than Words, dat is zeker waar. Maar eerst die Hagel, Eyes en vast is met Tra Tra. Dat hoog genoteerd in de, in de tech, tech house charts. Oftewel, ja, op nummer 1 stond hij afgelopen week.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 De backup uh, plan extended remix. Daarvoor hoorde je Doc Willis met Music Speaks Louder Than Words. En dat was de Mickey Bourne Andy piano mix. En zo werd het even tijd voor een eh, Party Update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 10 december 2022. Nou Dan het altijd beginnen we eerst even met eh, Escape in Amsterdam. Wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie eh, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft de line-up in handen bij de Escape vanavond heeft hij meegenomen Ruben Vatalis, uh, Michael en de MC's Heights. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. als we doorlopen, komen we bij eh, Club Air. Daar is Throwback Every Saturday. Dat begint ook om 11 uur en dat duurt tot eh, kwart voor vijf in Club Air. En dat is hip-hop en RB. Voor meer informatie afgekort alleen de letters throwback.nl of air.nl. Dan vind je alle informatie terug. Met onder andere Biggie, Jean-Pierre, Christopher Moreno, Juan, Johnny Def en Nomai. En de MC is Massive MC. Vanavond dus hip-hop en RB in eh, Club Air met de eh, Throwback Every Saturday. En nog een wekelijks feestje. Dat is eh, in de Melkweg in Amsterdam. Het wekelijks feestje Encore. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. En dat duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Dat is ook hip-hop en RB. Voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En dat is onder andere met Join, Lee Mills, Wax Friends. Band, Merck en Prime... en hosted bij MC Dana. Vanavond dus eh, encore in de Melkweg. En tot zover ook een korte party-update. Gaan we door met muziek, want daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdag 10 december, begin van je stapavond misschien wel. Wat dacht je van Marco Trail met de eh, Find the Light... door de Mike Miltrain remix. music, world renowned DJs in the Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. dat was muziek van Mel Hall met End of Time. Samen met eh, Sarah Beck. Daarvoor hoorde je het zak met Feel Better. zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Wat zijn het eh, de populairste plaat op dit moment in de clubs, op de festivals, eh, op de radio, op de streams. Deze week op 10 Mark Broom, Riverstar met I've Got Joy. Op 9 Elf Sister met Afraid to Feel. Op 8 Jamie Jones, de remix van Vintage Culture met My Paradise. Op 7, Interplanetary Criminal. Mevrouw Rose hè, met Bota, oftewel Battles of the Mall. Op 6, Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On. Samen met eh, Steve Edwards. Op 5, Bochak met uh, Raspirando. En op vijf eh, nee op vier moet ik zeggen, ik loop alweer. Eh, het was eh, op vijf natuurlijk uh, Op vier deze week In diep in de, in de remix van George Battles. Met Last Night at DJ Save My Life. Op drie deze week Marco Lish, Kashmir en Dagier met Brighter Days. Op twee deze week Jengi met Bell Mercy. Deze week nog steeds op één tot Terry en Riverstar. Met This Is The Sound. Heb je zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Carl Eet, Krasje Beats en Andrea Monta met Stand By Me. En die plaat die ken je waarschijnlijk wel. En anders misschien je ouders, misschien je opa en oma nog wel. Het is eh, Stand By Me, een hele oude, gouden klassieker... in een je gedaan door Carl Eid, Krasibica en Andrea Monta. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. When the night has come And the land is dark And samen met Chris Avantgarde met uh, Consciousness. Ja, moeilijk woord, maar wel een hele bijzondere plaat. En daarvoor horen we Soul Avengers, Christine Cummings, Wayne Soul Avengers en Odyssey Inc. En tot zover ook eh, dit uur van de Nightwalk. We hebben nog, eh, nog eventjes te gaan. Misschien nog zometeen uh, Fred Again. Maar eerst hoor je nog John Smith met In Cargo, Dronken en stoned in Chicago. Ja, je moet het een keer meegemaakt hebben. Ik zeg tot zometeen aan de break. Want dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Dus zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Nightwalk. Nightwalk. But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore. Pull me out of this. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.